te nemen aan een regering van nationale eenheid. Dat wijst de oppositie nu af. Tegen het autoritaire regime van Saleh wordt al wekenlang gedemonstreerd. Bij de demonstraties zijn tot nu toe 30 mensen om het leven gekomen. De demonstranten zijn onder meer boos over de wijdverbreide corruptie en de hoge werkloosheid in Jemen.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 Sinds juli vorig jaar was de inflatie steeds gestegen. Dat er nu een eind aan is gekomen komt door de prijsontwikkeling van telefoon- en internetdiensten. Benzine en diesel werden wel flink duurder. De prijzen aan de pomp waren 10% hoger dan een jaar geleden. Ook de prijzen van voedingsmiddelen zijn gestegen, maar die prijsstijging bleef onder de inflatie. Voedingsmiddelen werden gemiddeld 1,4% duurder. Een vrouw die vandaag voor de PVV lid wordt van Provinciale Staten in Gelderland heeft een dubbele nationaliteit. Het gaat om Petra Kouwenberg. Ze heeft zowel de Nederlandse als de Turkse nationaliteit. In Gelderland stond ze op nummer 6 van de PVV-lijst. De PVV was niet van haar dubbele nationaliteit op de hoogte en volgens de PVV in Gelderland wist de vrouw het zelf ook niet. Dat ze ook Turkse is, bleek uit een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie dat bij de provincie is ingeleverd. Morgen zet Kouwenberg de procedure in gang om van haar Turkse nationaliteit af te komen. De oppositie in Jemen heeft gezegd dat de hervormingen die president Saleh heeft beloofd te laat komen. De demonstranten willen dat meer van hun eisen worden ingewilligd. Saleh zei vanochtend in een toespraak op de staatstelevisie dat er een referendum komt over een nieuwe grondwet. Ook beloofde hij de invoering van een parlementair systeem.